Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Turkse presidentskandidaat Erdogan lijkt de verkiezingen in één ronde te hebben gewonnen. Dat blijkt na telling van 89% van de stemmen. Erdogan, nu nog premier, zou uitkomen op 52%. Zijn belangrijkste rivaal, de diplomaat Isanodu, op 39%. Als president wil Erdogan meer macht naar zich trekken. Hij wil onder meer dat de president hoge militairen en rechters mag gaan benoemen. Als premier heeft hij de maximale termijn gediend. In Den Haag is de mobiele eenheid in actie gekomen bij een anti-ISIS-betoging. De demonstratie was georganiseerd door een rechtsradicale groep. Meer dan 100 betogers protesteerden tegen de terreurbeweging ISIS, moslimradicalen en antisemitisme. In de Schilderswijk werden ze opgewacht door mensen die Allah is groot riepen. Een grote groep allochtone jongeren gooide onder meer met stenen naar de politie. ook werd de camera van een verslaggever van persbureau Novum vernield. Hij zelf bleef ongedeerd. De ME heeft de jongeren verjaagd en de betoging via een andere route verder begeleid. Het is nog niet bekend hoeveel mensen er zijn gearresteerd. Ruim 900 Amerikaanse schrijvers hebben een protestbrief ondertekend tegen webwinkel Amazon, die dit weekend in de New York Times staat. Ze willen dat er een eind komt aan het conflict tussen Amazon en uitgeverij Hatchet over de prijs van e-boeken. Amazon wil die goedkoper kunnen aanbieden. De schrijvers, onder wie Donna Tart en John Grisham, zeggen dat zij daar de dupe van zijn. Het weer, stevige buien trekken naar het noorden met kans op onweer en zware windstoten met tot 90 km per uur. Later droger, maar wel een stevige zuidelijke wind. Vannacht vooral aan de kust nog veel wind, er valt nog een enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselen bewolkt met opnieuw buien en een stevige wind. Het wordt 20 of 21 graden.